Levi van Eck met het NOS-journaal. Het variabele energietarief stijgt volgend jaar met zeker 20 euro per maand. Dat blijkt uit informatie die de NOS heeft gekregen van twee van de grootste drie energiebedrijven. Normaal zou een huishouden met een gemiddeld verbruik en een variabel tarief... volgend jaar ongeveer 60 euro per maand meer gaan betalen. Maar door de verlaging van de energiebelasting blijft daar naar verwachting dus ruim 20 euro van over. Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd om bijna 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. Volgens het land kan het helpen bij de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het geld gaat naar motorbouwer Rolls-Royce... dat zogenoemde kleine modulaire kernreactoren gaat bouwen. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. De Amerikaanse beleggingsapp Robinhood was vorige week slachtoffer van een digitale aanval... Hackers hadden toegang tot e-mailadressen van 5 miljoen mensen... en de volledige namen van nog eens 2 miljoen andere Robinhood-gebruikers. De hackers eisten losgeld, maar het is niet bekend of het bedrijf dat heeft betaald. De afgelopen twee weken zijn in Nederland ruim 230.000 pluimveedieren geruimd vanwege vogelgriep. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Gisteren werden in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd... vanwege een uitbraak van vogelgriep. De vier astronauten die dit voorjaar met een raket van SpaceX... naar ruimtestation ISS vertrokken... zijn na 200 dagen weer terug op aarde. Vanwege slecht weer werd hun terugkeer een dag uitgesteld. Ook moesten ze op de terugweg een luier dragen... omdat de wc in de capsule kapot was. De astronauten landen rond half vijf in de Golf van Mexico. Het weer in het westen is het vandaag bewolkt en af en toe regen. In het oosten is het zonnig. Het wordt ongeveer 11 graden. komende dagen blijft het rustig herfstweer met af en toe bewolking, zon en soms een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Maar op de A9 van Amstelveen en Alkmaar heb je nog wel een kwartier verdraging tussen Aalsmeer en Knapend Velzen.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 what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love.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 Dat blijkt uit informatie die de NOS heeft gekregen... van twee van de grootste energiebedrijven. In Nederland zijn in twee weken tijd bijna een kwart miljoen pluimveedieren geruimd vanwege de vogelgriep. Er is sinds begin vorige maand een ophokplicht voor de dieren. De vier astronauten die dit voorjaar met een raket van SpaceX naar ruimtestation ISS vertrokken... zijn na 200 dagen weer terug op aarde. Wel moesten ze op de acht uur durende terugreis een luier dragen... omdat de wc in de capsule kapot was.